Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Voetbalvereniging Spijkenisse heeft na aanleiding van een mishandelingsvideo... een aantal jeugdleden op non-actief gesteld. Op internet circuleren filmpjes waarop te zien is... hoe een jongen van 15 mishandeld wordt. Volgens RTV Rijmond liep hij onder andere een gebroken neus... en een scheur in zijn oor op. De politie heeft drie verdachten van 14, 15 en 16 jaar oud aangehouden. Het Openbaar Ministerie vervolgt een oud-politieagent... die informatie zou hebben gelekt naar geen stijl. In juni 2017 reed een automobilist in... op voetgangers voor het Centraal Station in Amsterdam. Volgens de politie en het OM was de bestuurder een diabetespatiënt... die onwel was geworden. Geen Stijl betwiste die lezing op basis van gelekte informatie... uit het politiesysteem. De autogent moet zich voor de politierechter verantwoorden... voor het schenden van zijn ambtsgeheim. President Trump mag transgenders weer uit het Amerikaanse leger. Dat heeft het Hoge Gerechtshof bepaald. Het Hof wijkt daarmee af van uitspraken van lagere rechtbanken. Trump vindt dat de aanwezigheid van transgenders in het leger veel geld kost... en leidt tot ontwrichting van het militaire apparaat. Zijn opvattingen kwamen hem op veel kritiek te staan en een aantal rechtszaken. Onder meer van burgerrechtenorganisaties en transgender militairen. Ex-profvoetballer Evander Snow krijgt een werkstraf van 76 uur... omdat hij in 2017 een portier van de Melkweg in Amsterdam... knock-out heeft geslagen. Naast Snow stonden ook twee broers van hem terecht. Een van hen moet een boete van 150 euro betalen voor bedreiging. Hij zei dat hij de beveiligers iets wilde aandoen met een vuurwapen. In 2017 stond Snow ook al voor de rechter... wegens mishandeling van een incident in poppodium Paradiso.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 Door de winterse weersomstandigheden rijdt het op heel veel plaatsen langzaam. Zoals op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf uh, Vinkenveen is de vertraging ruim een half uur. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lunetten en Huizen. 50 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein. Anderhalf uur vertraging. Daar staat het verkeer bijna helemaal stil. Omdat er een storing is met de borden boven de spitsstrook. Op de N230 Maarse-Utrecht voor de a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 dingen om je heen weer veel te grauw zijn. Leun het lijkt alsof niemand om je geeft 沦落。 where I spend most days trying to 106.9 FM.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 stick by you forever. It will do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 internet. www.zfmzandvoort.nl are good times, but remember this. Been on this path of life for so long, we have walked a thousand miles. Sometimes stroll hand in hand. wasn't easy, but still, there's a road going. apartment Her